Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het meldpunt Morris moet helemaal op de schop. Dat staat in een advies aan het kabinet. Bij Morris kunnen mensen terecht die grensoverschrijdend gedrag meemaken... in de media- en cultuursector. Afgelopen tijd was Morris vooral zelf het onderwerp van gesprek... door misstanden bij NOS Sport. Presentator Tom Egbers werd beschuldigd van intimidatie en pestgedrag. Zijn vrouw, Janke Dekker, was voorzitter van meldpunt Morris. Hierdoor durfden sommige mensen niet hun verhaal te doen... Dat moet nu anders, zegt de regeringsadviseur. En ook moeten er volgens haar meer professionals bij de organisatie komen. Daarmee bedoel ik dat er eigenlijk nu allemaal vrijwilligers bezig zijn. Ehm, die, ja, die toch proberen dat werk te doen. Terwijl ik het heel belangrijk vind dat er echt mensen zitten... Eh, ja, die, die vakmatig ook eh, verstand van zaken hebben. Ook adviseert Hamer het meldpunt om een andere naam en een ander logo te kiezen. Het logo dat er nu is lijkt op dat van de NOS. De storing bij Vodafone lijkt opgelost. Als je klant bent kun je weer mobiel bellen en gebeld worden. Ook het noodnummer 112 is weer bereikbaar, want ook zij hadden last van de storing. Net als veel ziekenhuizen, gemeenten en winkels. Dikke domper voor Transavia. Ze moeten vluchten schrappen omdat ze niet genoeg vliegtuigen hebben. De reisjes van zo'n 50.000 passagiers worden geannuleerd of omgeboekt, schrijft de Volkskrant. Transavia had vier toestellen besteld uit Roemenië, maar die komen te laat. Ook zijn er twee vliegtuigen vanwege onderhoud buiten gebruik. En een examenstunt bij een school in Tilburg in Brabant liep vanmiddag zo erg uit de hand dat de politie langskwam. Examenleerlingen staken rook- en stinkbommen af in de aula. Wat Ik weet niet! In het hele gebouw hing rook en op filmpjes is te zien dat leerlingen en docenten hoestend naar buiten renden. Daar staken de examenleerlingen vuurwerk af en gooiden ze eieren op andere leerlingen. Tientallen agenten kwamen erop af om de boel te sussen. Krijg je nog het weer? Vanmiddag een zonnetje, maar ook later hier en daar een bui. Vannacht koelt het flink af. Morgen komt het in, in het westen de zon goed tevoorschijn. In het oosten neemt de bewolking toe en kan er ook een beetje regen vallen. 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten tijdverlies. Op de A4 is het wel een stuk drukker van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar heb je 20 minuten extra reistijd. Op de A10 is het druk op de Ring Noord bij de Koentunnel. Daar heb je 10 minuten vertraging.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 I say that clown is all. Come on, how can bitch you? got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your from bouncing off the walls when you get down some. And what's the about us meant to be together?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 Start carving, darling. I wanna smell the dinner cooking. I wanna feel the edges start to burn. Honey, Cause I've experienced all types of relationships Now I know what I need, so I shall just be my dream guy Takes more than just looks to get me shook.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 De dienst krijgt het vaak niet voor elkaar de zaken binnen een jaar af te handelen. Bij de politieactie in de haven van Vlissingen is vanochtend zo'n 5000 kilo illegaal gevangen vis gevonden. Er zijn vijf kotters in beslag genomen, drie mensen zijn aangehouden. Die zouden tonnen hebben verdiend met de illegale handel in ondermaatse vis. De urenlange storing bij Vodafone lijkt voorbij. Sinds vanochtend kon een deel van de klanten niet mobiel bellen. En ook 112 en veel ziekenhuizen en gemeenten waren slecht bereikbaar.